Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een chaotische dag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Sinds de Taliban gisteren aan de macht zijn gekomen... proberen veel mensen het land te ontvluchten. Ze probeerden op een vliegveld wanhopige Afghanen zich vast te klampen aan vertrekkende vliegtuigen. Volgens correspondent Aletta André zeggen de Taliban zelf dat ze gematigd zullen regeren. Zo mogen meisjes naar school en vrouwen werken. Maar toch wordt dat door veel Afghanen niet geloofd. Want uit heel veel eh, delen in het land waar de Taliban al langer heersen... Eh, komen tegenstrijdige verhalen dat de meisjesscholen wel degelijk dicht zijn in dorpen. Ook dat jonge meisjes worden gedwongen te trouwen met de strijders. Dat er hele strenge lijfstraffen worden uitgevoerd. Vanavond spreekt de Amerikaanse president Biden zijn land toe over de situatie in Afghanistan. Hij krijgt veel kritiek omdat zijn beslissing om de Amerikaanse troepen weg te halen ervoor heeft gezorgd dat de Taliban zo snel kon oprukken. In de hele provincie Utrecht was vanmorgen om 11 uur ineens het luchtalarm te horen. Dat was een foutje. Er werd op dat moment een alarm getest in Oude Hans Dierenpark in Renen. Toen de monteur de centrale belde om te kijken of alles werkt, ging het mis. Er is gewoon een verkeerd vinkje gezet eh, vanmorgen, waardoor eh, eigenlijk de hele regio dat alarm ontvangen heeft. Ben je huisarts of psychiater en zoek je een baan? Zeeland kan je hard gebruiken. De provincie is voor de komende jaren op zoek naar zo'n 130 artsen. Door de vergrijzing is er steeds meer vraag naar zorg. En niet alleen de zeeuwen worden oud, maar ook de huisartsen. De komende jaren gaat ongeveer de helft met pensioen. En quarantainehotels op Mallorca zitten helemaal vol met jongeren. Toeristen die positief testen moeten verplicht in quarantaine en mogen dus ook niet naar huis. Net als Pavel van 18. Hij zou eigenlijk dit weekend terugkomen van zijn examenreis. Ik ben dus met drie vrienden naar Mallorca gegaan. De ene laatste was ik dus een test doen, omdat mijn vrienden twee keer gevaccineerd waren. Maar ik één keer gevaccineerd ben. En ja, die was positief. Dus ja, toen begon zeg maar heel mijn hoofd op hol te slaan. En zoveel mensen gaan bellen om hulp. Pavel heeft geen klachten, maar voelt zich wel erg eenzaam. Hij hoopt over een paar dagen negatief te testen, zodat hij eindelijk naar huis kan. Het weer, het waait behoorlijk. In het noorden kunnen vanavond forse windstoten voorkomen. Morgen opnieuw wisselvallig en met maximaal 17 graden fris voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op bijna alle wegen prima doorrijden. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem.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 Hey man, ain't life beautiful? the Rocky Mountains, the Redwood Trees. Small town, big town, USA, somewhere down some old highway. When you're down and you're lucky, little bit stuck, just stay with it a little longer. Cause you're low and you're high and you're feeling like flying faster than you ever could want. See down every story, down every dirt drive. she loves van Dylan Jacobsen. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. Je hebt nog dik een uur te goed met daarin natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. We hebben nog de maandartiest, andere lekkere muziek. En natuurlijk ook nog lekkere muziek uit de digitale Briefbus, waar we dan nu naartoe gaan. Voor de nieuwste single van Jessica Lynn Withy. Is Bad Habit. Some people bite their nails and some smoke. Some put whiskey in their coffee. all day 谁 was de nieuwste single van Jessica Lynn Withy... die we via info.nationalradio.nl binnenkregen. Dat nummer heet Bad Habit. En van de slechte gewoonte gaan we naar oude gewoontes. Uit Nederland, Spex Hildebrand en de Living Room Band en Old Habits. het origineel die uitkwam in 1979. En 20 jaar later zette onze maandartiste Joe Di Messina het ook op de plaat. Het origineel is van Dottie West en daarna dus Joe Di Messina twee keer A Lesson in Leaving. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Somebody's gonna give you back what you've been given And I hope that I'm around to watch them knock you down. It's like you to love them and leave them just like you love me and left me. It's like you to do that sort of thing. Over and over again, you're a foolhardy man. I hear you've been asking about me from some of my friends. Well, you better believe I what you've been given and I hope that I'm around to watch them knock it down. It's like you love me, leave them just like you love me and left me. It's like you do that sort of thing over and over again. You're a foolhardy man, but you know what? We love you just the way you are. Yep. Dit is de Nashville Spiegelplaat. about me Bluegrass Time. Abernathy en Finskill met Birmingham Jail. We gaan naar 1973 voor een zangeres die ontdekt werd door Marty Robbins. Die ervoor zorgde dat ze in 1963 een contract kon tekenen bij een platenmaatschappij. Ze scoorde in 1973 haar grootste hit. Ik heb het over Jeannie Pruitt. Dit is Satin Sheets. Satin Sheets to Pruitt en Satin Sheets. En ja, de volgende artiest, hij mag natuurlijk niet ontbreken in onze show. Hè? Hij moet natuurlijk regelmatig op onze playlist voorbij komen. Ik heb het over Willie Nelson. Dit is Funny How Time Slips Away. yesterday to be together, dear. Slipping around, afraid we might be found. I know I can't forget you, and I've gotta have you near just have to slip around and live in constant fear. Oh, you're tied up with someone else, and I'm all tied up too. I know I've made mistakes, dear, but I'm so in love with you. I hope someday I'll find a way to bring you back to me to slip around to have your company. do. I know I've made mistakes, dear. But I luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Het is met geen pen te beschrijven. Dan heb je lak aan de regels. En mevrouw de voorzitter trapt niet in haar smoesjes. Ontslaat dat mens. 1992 alweer. Confederate Railroad en The Queen of Memphis. En daarvoor hoorde je uit 1949 Margaret Whitting en Jimmy Wakely met Slipping Around. Het is tijd voor Texas Country met Caldwell. En eh, met, waar eh, gaan we het over hebben? I know Mexico With all down to Holly School Don't be no oblige Espanol, but I know Mexico. I know tequila and I know lies. Yeah, me and Jose have some real good times. There's a lot of things that I don't know, but I know Mexico. I've known some pretty senoritas, man no speak English, but they can understand. A man who likes to take it nice and slow. Yeah, I know Mexico. I know Mexico. Nuevo Laredo down to school. No me no habla español. cross the border every chance I get. You just wait until that old sun sets. My Stetson turns into a sombrero. I know Mexico Mexico, Nuevo Laredo down to Highly School. lekker einde hè. Texas Country hier bij de National Radio Show. Met Caldwell was dat met I Know Mexico. Je hebt nog één nummer te goed in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. Voor een artiest die al vaker bij ons op de playlist heeft gestaan. Dit is Lenny Lee met haar nieuwste single You Promise Me Roses. I remember when you promised me was dat You Promised Me Roses. Nou, als het aan mij eh, ligt, mogen het eerder gladiolen worden. Maar goed, zolang je er maar blij mee bent. We gaan het Spotlight album. Nog twee nummers heb je daarvan te goed. 2003 kwam het album uit. Horsepower heet het en het is van Chris Ledoux. Je gaat achter elkaar luisteren naar Smack Dab in the Middle en daarna The Ride. Dit is het Nashville Spotlight album. Lately I've been feeling funny. My is spinning and my knees are weak. Every time I get around you, honey, the Bible thing comes over me. It all started with a real emotion, a little kiss, and before I knew, I fell hard with a loud commotion, smack dab in the middle of love with you. you, baby. I need your loving every night and day. I'm in deep and it don't mean maybe way over my head, getting carried away. So what you think about the future, darling? I hope you're feeling that you feel it too. Cause have mercy, my heart is falling smack dab in the middle of Ferris wheel. This old guy smelling of smoking rum swung me up and set me down on one. Well, I'd never rode a horse, but I'd seen it done. Cowboy movies made it look like fun. This old man whispered a few soft words. It was the best advice I ever heard. And sit tall in the saddle, hold your head up high Keep your eyes fixed where the trail meets the sky. And live like you ain't afraid to die. And don't be scared, just enjoy your ride. with shaking hands, but I came down a full grown man he'd cast some voodoo spell. Things were different for me now, I could tell. Cause whenever troubles came wandering in, his rhyme would pop in my head again. And somehow I rode through the needles and nails, brambles and thorns that life entails. And sit tall in the saddle, hold your head up high, keep your eyes fixed the sky and live like you ain't afraid to die and don't be scared just enjoy your ride well I know someday farther down the road I'll come to the edge of the great unknown To stand a black horse riderless and I'll wonder i ready for this. Well, oh, I'll saddle him up and he'll switch his tail and I'll tip my hat and bid farewell and lift my song into the air that I learned at that dusty fair. Sit tall in the saddle, hold your head up high, keep your eyes fixed where the trail meets the sky and live like you ain't afraid to die. And don't be scared, just enjoy your ride. Nah, don't be scared, just enjoy your ride. Chris Ledoux was dat met de laatste twee nummers van het Spotlight-album Horsepower. En volgende week hebben we natuurlijk weer een heel nieuw Spotlight-album. En wil je die nu zelf aan ons laten weten? Stuur dan even een mail naar info.nashvilleradio.nl Vermeld in je e-mail even eh, de naam van de uitvoerende, uiteraard naam van het album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen.